jou nooit meer voor een ander. Mijn hart, dat klopt alleen voor jou. We blijven altijd bij elkander. Ik blijf je heel mijn leven trouw. We zijn jij. Liefje, je mag het wel weten. Ken heel wat meisjes versleten. Maar nu is het anders, nu is het voorbij. Ik heb nu de ware, dat ben jij. nooit meer voor een ander. Mijn hart, dat klopt alleen voor jou. We blijven altijd bij elkander. Ik blijf je heel mijn leven trouw. We zijn all zijn geboren.